Bij de parlementsverkiezingen in Griekenland hebben de socialisten de absolute meerderheid gekregen. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de overwinning van PASOK is wel duidelijk. De verliezende conservatieve premier Karamanlis heeft zijn opponent Papandreou telefonisch gefeliciteerd. Volgens de prognoses krijgt de PASOK van Papandreou ruim 42% van de stemmen, goed voor 155 van de 300 zetels in het Griekse parlement. De politiek moet snel een besluit nemen over eventuele verlenging van de missie in Oeruzgan. Dat vinden Nederlandse militairen. De politieke discussies veroorzaken onrust onder de militairen en hun thuisfront. Blijkt uit een rondvraag door de NOS. Ze willen ook snel duidelijkheid omdat de voorbereidingen voor een nieuwe missie nu al zouden moeten beginnen. De Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben Iran geprezen om zijn bereidheid om inspecteurs toe te laten tot de uraniumverrijkingsfabriek in Kom. Een woordvoerder van president Obama zegt dat Iran de goede richting op gaat. Hij vindt wel dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over het nucleaire programma. Het internationaal atoomagentschap maakte bekend dat zijn inspecteurs op 25 oktober de nieuwe verrijkingsfabriek bij Kom kunnen bezoeken. In Den Haag is bij de PvdA de strijd aan de gang wie lijsttrekker wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen. PvdA-kopstuk Jeltje van Nieuwenhalve heeft zich kandidaat gesteld, net als wethouder Marnix Noorder. Een derde kandidaat, wethouder Henk Kool, heeft zich teruggetrokken. Hij denkt dat van Nieuwenhalve meer stemmen zal trekken op 3 maart. In Den Haag doet ook de PVV van Geert Wilders mee. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn er in Polen niet in geslaagd de Europese titel te veroveren. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in Lots de finale met, van Italië met 3-0. Gastland Polen eindigde in het toernooi op de derde plaats door een 3-0 zege op Duitsland. Oranje aanvoerster Manon Vlier werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.